Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam zijn vannacht vier explosies geweest bij huizen verspreid door de stad. Volgens stadszender AT5 gaat het verhaal rond dat de ontploffingen te maken hebben met rapper Biggie Dagu. Hij werd afgelopen weekend doodgeschoten op een industrieterrein in de stad. Heeft deze vrouw ook gehoord? Ik heb gehoord, eh, dit is uh, eh, wrak. Wat hebben jullie meegemaakt? Ja. Nou, ehm angst, heel veel angst. Ja? Heel eng de hele gebouw ging trillen. De politie wil niet zeggen of het inderdaad met Biggie Dagu te maken heeft. Bij de explosies is niemand gewond geraakt. Wel is er veel schade. En op twee plekken is het woord war op de muur gekalkt. Oorlog dus. Twee mensen zijn opgepakt. In het Europees Parlement wordt straks stilgestaan bij het overlijden van Navalny. Zijn vrouw is erbij. Zij gaat ook een speech geven voor de Europese politici. Het is inmiddels bijna twee weken geleden dat de Russische oppositieleider en activist overleed in een strafkolonie. Een toevalstreffer voor de politie in Gelderland. Bij een willekeurige controle aan de grens werd een Frans busje langs de kant gezet. Omdat de chauffeur 20.000 euro in zijn jaszakken had zitten, werd ook de wagen goed doorzocht. In een geheim vak vonden agenten een action tasje met dik 10 kilo heroïne. Het spul heeft een waarde van bijna 480.000 euro. En de oud-premier van Australië heeft een bijzondere speech gegeven. Hij stapt uit de politiek en was door zijn dochters uitgedaagd... om in zijn dankwoord zoveel mogelijk verwijzingen naar Taylor Swift te stoppen. Nou, turf maar mee. Ever since leaving university in 1989... this has always been my approach. My great consolation has always been my lover, Jen... who has always been there for me whenever I need her from dawn and beyond the many midnights we have shared together. See, I'm actually a true numeromantic, after all. And I can assure you there is no bad blood, as I've always been someone who's been able to shake it off. <laughs> Anything for my daughters. Ja, hij noemde uiteindelijk 12 albums en droeg tijdens de speech ook een Swifty armband onder zijn pak...